2 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat IS bij de strijd om Mosul in Irak burgers inzet als menselijk schild. Dat zegt de VN, die informatie heeft dat meer dan 500 families uit dorpen rondom Mosul zijn gehaald... en nu worden vastgehouden door IS-strijders in de stad. Mosul is al ruim twee jaar in handen van IS. Sinds maandag probeert het Iraakse leger de stad te heroveren op de terreurgroep. Voor het eerst is bij die strijd een Amerikaanse militair omgekomen toen hij op een bermbom reed. Het is onbekend hoeveel doden er in totaal zijn gevallen in de strijd om Mosul. Twee mannen uit Barneveld en Ermelo zijn wegens handel in illegaal vuurwerk veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Volgens de rechtbank in Arnhem zijn ze schuldig aan opslag, vervoer en handel in vuurwerk en vormden ze een criminele organisatie. De lawinepijlen, nitraten en ander vuurwerk werd bewaard in de kruipruimte van een huis in een zeecontainer. In een van de opslagplaatsen lag 6000 kilo. Acht verdachten die ook bij de handel waren betrokken... kregen korte of voorwaardelijke celstraffen. Patiënten met de zorgverzekering van VGZ kunnen dit jaar niet meer terecht in het medisch spectrum Twente. Het ziekenhuis in Enschede zegt dat VGZ te weinig zorg heeft ingekocht. Kinderen, zwangere vrouwen en patiënten die spoedeisende zorg nodig hebben worden wel gewoon geholpen. De Belgische ambassadeur in Rusland is op het matje geroepen door het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Rusland zit België achter een bombardement op een Syrisch dorp waarbij burgerslachtoffers vielen. De Belgen ontkennen dat, maar Rusland zegt daar toch bewijs voor te hebben. Volgens Russische media is de Belgische ambassadeur geconfronteerd met dit bewijsmateriaal. Eerder kwamen de Russen al met een kaart van de vliegroute die de Belgische gevechtsvliegtuigen zouden hebben genomen. Het weer, in het zuiden is het mistig, maar soms schijnt ook de zon. Vanuit het noorden trekken er meer buien over het land. door wordt graad of 12. Dit weekend koude nachten en ochtends kans op dichte mist. In de middag meer zon bij ongeveer 10 graden. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de Randstad staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch... tussen Beest en Knopendel 2 kilometer. A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Alblasserdam en Sliedrecht 2 de A27 Utrecht richting Breda is de vertraging voor de brug bij Gorkum 10 minuten.